tugboats. Uh, it's over. it's the second time around, motherfucker! Yeah! Volume 2, Ride or Die, bitch! Gangsta, nigga, and we gon' rock this motherfucker, you dig me? baby. We the square root of the motherfucking street, for sure, double off! You cocksucking sons of bitches! Yeah! state your name, gangster? Big Snoop Dogg. What you representing? West Coast. West. You gonna hold it down? please believe me. Enough said then, nigga. Hold on, hold on. Yeah. Take a mm. Let's make this official. Shine your boots and load your pistols. Pull out your best credentials, cause this'll be the official for the fictitious. Doggy dog and big swizzle. Nigga, blow the whistle. Smoking on some Bombay, the secondhand smoker. Get you, hit you, and make you all get the picture. this. When was the last time you see me? Posted up, was posted up and sipping on some Remy. Believe me. It ain't easy being a nah, with these jealous rap niggas and these punk fuck ass breezes. Man, I couldn't remember what they told me when I first came in the game, bro. Things done change. Call it what you wanna, keep the heat up on the east. Long Beach, California. <laughs> Spinning like a toner, ah. banging on the corner, <laughs> hot like a sauna. Get the best of that, fuck with Put this lamb on you. State your name, youngster. Young one. Where you representing? ATL, shout You gon' hold it down? Damn right. Well, enough said This, It's up, nigga. Let's go. Shout it, pop it out. Acting like you got a lot with all that fake ice on his watch. This nigga wanna get got. Coming to my city with all that hot shit in his fake ass clip. I'ma put some men in buses, wig him on some thugged out shit. You better be strapped, boy. I can love that, boy. Act, boy. I'ma break your back, boy. With a back. boy. Where you at, boy? Hold up, I'm cold hearted. Damn right, I get retarded. I'm a youngin' and downhill, bitch. I'm the hardest. You can hoop, hide, and talk that shit. I'ma stay low, keep it real and show to come up. But when I bite, you gon' feel that there. It's real down here. Watch your mouth, boy, you might get killed down here. I'm a ride or die nigga, put some in your eye, nigga. Get beside yourself, it's bye bye, nigga. When it come to clock, cocking and top popping. I'm the first to hit the block and go to war with the cops, fuck, nigga. State your name, gangster Scarface. Where you represent? Motherfucking self. You gonna hold it down? Got enough said, right. nigga. High hopes, claw face Pulling the strings in love, bringing terror with this Beretta. I clutch in my palm. I'm scared motherfuckers straight with my guerrilla tactics. Guaranteed my enemy die. It's a worldwide call me alert for all soldiers. Even you rough ride, ride rough, or roll over. It's a sick. Take I'm So down on your knees, cause I'm sick of the disrespect. that you don't disrespect me, nigga, I'm the one these niggas call on. When negotiations are halted and the time comes for the beating up the bosses, make them an offer that they can't refuse. They don't comply when I walk out, they stack these fool. I guess these niggas think they can't be moved. Realizing those dead niggas like they think they do. You fuck with me, I got to fuck with you. World War III, motherfucker, I thought you knew. State your name, gangster. JD Kiss, nigga. Who you representing? East Coast dog. Hold it down. Why wouldn't I? Enough said then, nigga. Let's go. Let's go. Come on. If you fucking with the kiss, you ain't gonna breathe. Only time I lick in the air is New Year's Eve. Uh, sunny from Bronx Tale, you can't leave. Get kissed on your cheek, then you're meant to die. Is when the guns start popping and my temperature rise. You know my style, 20 niggas with 40 cows. Nine years ago, you was hollering shorty wow. Now I'm in the rap game, twisting these honeys out. Never left the crack game, still on the money route. I run through the industry looking for enemies. Y'all niggas sound sick and jaded the remedy. You're shot in your eyes and mouth. Can't see, can't talk when you fucking with the heart of New York. And that's fouler and swallowing pork. And the fuck with the feds, dog, and all push the prowler to court. Toast on my lap, got the East Coast on my back. Uh. How many times must I tell you, motherfucker? Yeah. We industry, niggas. we in the streets, niggas. Motherfucking rap, riders forever. Yeah. Zo. Dames en heren, het is vandaag woensdag 31 januari 2018. Mijn naam is Pro Mario. Welkom bij de tweede aflevering van Break North. En ik ben hier natuurlijk met niemand minder dan DJ Low Profile. En we openen net met een, ja, met een, met een, met een eh, echte Rough Riders anthem. Ja, klopt. World War 3 met eh, Snoop, Carface, Young One en Jadakiss. Van wie is die track officieel? Het is een eh, Rough Riders ding. Gewoon echt een Rough riders, niet, niet van een, een artiest van een Swiss Beats of zo? Nee, ja, hij heeft het natuurlijk wel geproduceerd. hij doet natuurlijk die eh, vocals ook, eh, die MC-vocals. Maar het komt van die Rough Riders albums, die toen rond 2002 of zo ding zijn uitgekomen. Of tussen 1999 en 2002, ongeveer die periode. Maar, wij, e- maar, even voor de duidelijkheid, hè, maar waar liep de distributie van Rough Riders? Voor dat is gewoon een Def Jam ding. Def Jam, toch? Ja. Dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. DMX zat daar ook gewoon op namelijk. Ja, ja, ja, ja. Nee, duidelijk, duidelijk. Nee, ehm, in ieder geval eh, leuk dat jullie nu luisteren eh, naar Break North. Ehm, allereerst eh, nogmaals weer van harte welkom. ik neem aan dat je weer een goed weekend had gehad. Je hebt weer gedraaid. Ja, klopt. Ja, muziek leven, een beetje chillen. Mm. Dat is nice. Dat is super nice. Ja, nee, ik heb het eigenlijk best wel relaxed gehad. Dus eh, maar goed. Eh, ja, ik eh, even terug aan de aankondiging. vandaag, wat we vandaag gaan horen is nieuwe nieuwtjes over onder andere SFB, Ronnie Flex, Campy. En we gaan zeker nog even aandacht besteden aan de Grammys. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja. en natuurlijk niet te vergeten Gucci Mane. Gucci Mane is nu wel een soort van, sinds hij vrij is, een belangrijk persoon geworden in de, in de scene. Ja, klopt. Hij wordt ook al vaak gezien toch wel als eh, een soort van trendsetter of zo eigenlijk. Zo in die rol wordt hij ook wel eens benaderd om eh, zijn visie eh, los te laten. Projecten. Ja. Nou, daar gaan we zo meteen aandacht aan besteden. Maar voor nu eerst gaan we genieten van wat nieuwe muziek. Ja, maar ik heb een nieuwe tune van Migos, Walk It Talk It, featuring Drake. Let's go listen en genieten van. En om 9 uur zijn we natuurlijk op YouTube te zien. Yes, that's what's up. Break now, baby. talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo. Walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Woo, walk it like I talk it. Talk it, walk it like I talk it. Hey, walk it like I talk it. Walk it, walk it like I talk it. Yeah, take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Woo. Hey. Big talks of the town, big boy gang moves, gang moves. I like to walk around with my chain loose, chain, chain. She just bought a new ass, but got the same boobs. Same boobs. Whipping up dope scientists. Whip it up, whip it up, cook it up, cook it up. That's my sauce where you find it. That's my sauce. Look it up, look it up, find it. Adding up checks, no minus. Get your checks and diamonds. I bought a plain Jane roller, these nigga bought they fame. I think my back got Yo, cause I swerved the lane. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with strikes, but you ain't straight with the game. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Talk it. Walk it. Walk it like it like it like it like Walk it like I talk it. Walk it. Walk it like I talk it. Walk walk like like talk it. Walk it. Walk it like like like it. Hey. Walk walk walk like talk it. Walk it. Walk walk walk like talk it. You. Walk walk like like talk it. Walk it. Walk it. Walk it. I gotta stay in my zone. Say that we been beefing, dog, but you on your own. First night, she gon' let me fuck cause we grown. I hit her, gave her back to the city, she home. She home That was that, so I can't be beefing with no whack nigga. Got no backbone. Heard you living in a mansion and all your raps though. But your shit look like the trap on his Google Maps though. We been brothers since Versace Bando. Whoa ringing like Amigo trap phone. Whoa, used to be with Vashti and Santos. That's on Tommy Campos. We Cause then I walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, talk it, walk it like I talk it, go, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, woo, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it, you, walk it like I talk it, walk it, walk it like I talk it. Oeh, kijk hoe ik spin, het is niks. Ja, pull up in een brand new whip. Oeh, en ik ga weg met je bitch. Wow, ze weten dat ik never nooit switch. nah jij bent niet echt met de shit. Ja, pull up in een brand new whip. Oeh, en ik ga weg met je bitch. Naughty, pull up in een brand new whip. Ja, kijk hoe ik flex in die bitch. Flex. Waarom dacht je dat ik belde met Kees? Ik belde je bitch. Hallo, kijk goed naar de gang, we zijn rich. rich. Club 4 met de ADF klik. ADF. Al mijn niks ADF, e wou me testen, nu loop je met gips oh. Ze zeiden me, je bent niet geschikt Waarom? Zij ze jullie hebben het mis Ja, de laatste die lacht, dan ben ik Nori, de hele dag reden voor niks Voel maar de band Bijna even bekend als ik Famous, sorry vertelt te veel shit Ik heb de helft gemist Damn, kijk hoe ik flex in die bitch Oeh, kijk hoe ik spin, het is niks Ja, pull up in een brand new whip Oeh, en ik ga weg met je bitch Wow, ze weten dat ik never nooit switch Damn, jij bent niet echt met de shit Ja, pull up in een brand new whip Oeh, en ik ga weg met je bitch Damn, kijk hoe ik stap in die bitch Gucci schoenen zijn gelakt in die bitch Al die niggas haten nu al langer op dit Ik doe dit alsof het makkelijk is Van de bodem met de lift naar boven zit een kleine jongen had ik plannen voor dit Rode solos, dus zijn custom en shit Gucci shirts de verpakking en shit. Damn, is de manier hoe ik kijk? Ik heb al die bitches op het schijf een beetje opzij. Ik begrijp waarom al die niggas zaten op mij. Want als je kijkt naar de top, is het ik en niet jij. Is het de manier hoe ik sta? Je weet, niet ruikt fris als een roze maar rein. Ik heb berry aan en geef je de plek. Lil Flex, maak al de schudders aan zijn. Ja, sorry gaat hard in die bitch. Schud het in de joggingspak in die bitch. Ja, je als er is belachelijk dik. Skip de beat, ik hoor het klappen en shit. Damn, ik ben een lang met een bitch. Nah, kan niet in lang met een bitch. Ja, jij weet al lang wat het is. Ja, ja, ja, ja. Damn, kijk hoe ik flex in die bitch. Oeh, kijk hoe ik spin, het is niks. Ja, pull up in een brand new whip. Oeh, en ik ga weg met je bitch. Wow, ze weten dat ik never nooit frits. Damn, jij bent niet echt met de shit. Ja, Pull up in a brand new whip. Oeh, en ik ga weg met je bitch. Doei! Die mensen zijn nieuw, maar bloot aan I ADF. Axel moet zo'n wallo, als je wordt zo'n European auto, Instagram model. Drinking out the bottle, her shit like to swallow. Gucci man, the model, snakes all on my collar. Brand new and a big old, lay low with the yayo. Yellow bone know a brother call me Tato. These kicks ain't one day old, one rock then they retro. On your march get sick, go, I'm racing with the peso. Rainbow was their crayons, they rip blue, green, and yellow. If you hang out with narcos, then I can't be a partner. I live by the G code, my paper works proper. got him, got him, got him, cold. Lotto, Ellis, Cole, Burke, Word, Thing, Jaden, Gunna, Shooter, Gunna, yeah, Scare, Scare, Bell just got a truckload, I'm dancing like I'm Diddy. I deliver bundles, I'll take over your city. Chopper full of auto, I smoke you like a midget. Bullets big as potholes, they'll murk you while I'm pissed. CEO, I'm Huncho, got 25 assists. My bridge came with a barcode, but I don't sign to get it. Can't fuck no more, you go cold, give her the my assist. That week she got on so old, gave her two stacks to fix it. I'm a desperado, free out of desperados. 20 years years, he back home, he still got his bravado. My homeboy from Michigan, tequila out the bottle. You ain't on what you own, a hundred million dollars. Got him, got him, got him, Lewis, got him, Gold, got him, Ellis, got him, Gold, got him, Bird, got him, Word, got him. Feel this, yeah. Feel this. trying to tell these hoes how I really feel. I really feel. All real, no coated peel. What's the deal? What's the deal? Highly motivated, heavy in the field. I got ice in my veins. Playboy, you needs to chill. When it comes to gold, I got bars like Chino itself. When it comes to gold, I got bars like Chino itself. when it comes to gold, I got bars like Chino itself. When it comes to gold, I got bars like Chino itself. When it comes to gold, I got bars like Chino itself. Good karma coming back for me. I'm bound to excel. Running routes, catching plays like I'm Brandon LaFell. They tried to get me life in jail, but I still didn't tell. Friends turn fold, but that's just how it goes. Oh well. Oh Stacking mail, the mailman know me oh too well. Oh Cadillac, CT6, platinum, new car smell. Crawling slower than a snail, blazing up my trail. I got a pocket full of paper, no debating that. Do this or that, either way they hate the cat. Bounce backs, over setbacks, God got my back. God got my back. Grind never slack, hustling check. I know they gon' feel this yeah. Feel this. I know they gon' feel this. Yeah. Can't nobody stop me, baby. I got you, I got you. They feel this. Feel this. Ain't I got you, I got you, baby. And in the studio, Miss Dempsey could easily kill a million people. This is what we must change, and by any means available to us. Somebody's got themselves 500 pounds of ZC gas. I want to know who. Never seen your life. Never witnessed the heights in your life. Probably stay in the lab till the plane leave. Cooking dope with no gloves, sit these bars on the triple beam, weigh it up. You know that it's heavy if it's linked to me. 128 grams, my day to day Cuban. I bring the kilo out if them suckers make me do it, tongue. Gasoline in the paper, listening to nature. For all seasons, weaving lanes, interstate racing. My stockbroker homie just copped the I-8. Won't see what it do, I bring the El Camino through. My ties sticking like glue. Successful players with expensive hobbies? Mountains of high end luggage, cluttering hotel lobbies because we mobbing a movement, moving. This what it's become. See my race rolling off into the setting sun. Yo, I think that was sun, dog. I bet that was hum. Listening to Hendrix at six, they knew I was the one. Yeah. 500 pounds of gas. 500 pounds of gas, to gas, to gas. 500 pounds of gas, to gas, to gas. 500 pounds of gas, to gas. When I need some money, I get it automated. I stay away from bank tellers, cause we be fornicating. Like there's no holding back, bitches. I'm going all the way in. Y'all niggas nervous like a fighter right before the weigh in. In every city I perform, they go and call a mayor. Y'all niggas getting out of line, we first 48 them. We making money, stashing money, nigga call me Madoff. For years used to Cotton cutting cracks on the place we ate off. Now we bumping that Canal Street, confidential. Yeah. Doing dirt, knowing one day they gotta get you. God if you ain't real, in other words, nigga, you artificial. If you ain't real, nigga, better bring the hardest with you. I'm talking lions, lions, tigers, and all of them reptiles. A hundred Queensbridge niggas front of the jet lounge. Plucking cigarette butts, puffing the best loud. It's 500 pounds of gas in your chest now. 500 pounds of gas, to gas, to gas. 500 500 pounds of gas, to gas, to gas, 500 pounds of gas, to gas, to gas, 500 pounds of gas, to gas. I wanna know who. Five hundred pounds of gas. Zo, dit klinkt echt als een, eh, een remake van Drake Beat of zo. Ja, klopt inderdaad. Dat, uh... Best I Ever Had of zo. Ja, klopt. Is dat hem? Nee, toch? Ja, dat is hem wel. Wel een remake, zeg maar. Ja, klopt. Er is een, eh, ooit een ding uitgekomen op Hidden Beach Records. Gewoon live band die allemaal hip-hop classics naspeelt. Daarom. En ik zag dat die instrumenten was, dus ik dacht van ah, het is wel lachen, man. Eh, een keer zo'n remake dingetje. Ja, ja, ja, super vet. Ja, ik eh, heb nu de playlist voor me. oh, <laughs> interessant man. Eh, Laten we dat even een keertje voor de verandering gaan doen. ja, ik check het wel even man. ja man, dames en heren, pak je pen en papier bij de hand. Want ik ga nu vertellen wat we hebben gehoord. We begonnen natuurlijk met Migos. Walk It, Talk It, featuring Drake afkomstig van de plaat uh, eh, Culture eh, Gaat sowieso checken, staan echt hele toffe tunes op. Ehm, verder hadden we nog een track van Ronnie Flex. Eh, best wel brand new, genaamd Nori. Daarna hadden we Gucci, Gucci Mane met de track El Gatos Revenge. Vervolgens hadden we Paul Wall, Feel This Tana Bomb. En we sloten af met Nature. 500 Pounds of Gas featuring your favorite artist. Currency. Ja, sowieso. Ik was echt blij dat hij... Uh, eh, want Nature kennen we natuurlijk uit... Uh, wat is het? Eh, half mid jaren 90 ongeveer. Ja. toen zat hij nog bij... wat is het? bij de firm Ik Met naast onder andere Foxy Brown. zat daar bij Comerga geloof ik. Zo uit mijn hoofd. AZ natuurlijk. Ja. Foxy Brown ook. Dus ja, man. En nu heeft hij weer een project uitgebracht, Scrap Paper. En ja, Currency staat daar onder andere ook op. Dus dat vind ik super dope dope, dope. Nice one. Ja. ja, normaal zijn jullie altijd een beetje van mij gewend dat ik natuurlijk ehm, van die jingles zet. Maar ja, Michael Kenton is er vandaag niet. Dus ik vind het een beetje raar om die jingles in te kicken. En we zijn ook toe aan nieuwe jingles. Dus eh, er komen weer nieuw aan. Stay tuned for that. Maar anyway, ik eh, wil toch even beginnen met eh, wat er allemaal ehm, is gebeurd de afgelopen week. Nou, vorige week hebben jullie aandacht besteed aan ehm, Ronnie Flex. we hebben net een track van hem gedraaid. Klopt. En eh, laatst heeft hij eh, tijdens zijn eh, rehabbezoek uh, heeft hij heel veel artiesten ontvangen. Dus onder andere Seven Alias. maar ook Campy. En daarnaast nog het meest opvallende is dan toch wel weer Nino. En D-Love. Ja, klopt man. Rechtstreeks uit de G. is uit de G. En voor de mensen thuis, D-Love is een van de mensen die eh, ja, een soort van eh, ja, het zwarte eh, straatrap site ook een beetje, nou ik wil, ja, een legend is in die game. Ja, klopt. Ze hebben natuurlijk helemaal frisse R&B-achtige vocals met Caribbean tunes. volgens mij had je toen nog PFG of zo in die tijd. met zijn broer ook, of neef Bertje Zimmerman. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus ja, superleuk. ze zijn bezig met een remake van een track van een bekende track. Er is al een preview, die kun je gewoon checken op de eh, Instagram page van eh, Ronnie Flex. Dus uh, er wordt echt serious aan gewerkt voor een... ik weet niet precies waar Ronnie Flex mee bezig is. Maar het schijnt ook weer dat Campy een soort van challenge heeft neergezet. De Ronnie Flex Challenge. Om geen jonko te nemen en... Je toch, gewoon van drugs afblijven. Ja, op zich eh, eh, vind ik die beweging vind ik wel uh, nice of zo. En uh, zo ja. van... ja, denk erover na wat je doet of zo. exactly. dat is dope. weet je? En, uh, en uh, ja, Campy heeft toch wel weer ja, contact met, met heel veel publiek. Dus, en mensen luisteren ook graag naar hem. En hij wordt ook gezien als de legend. En dan nog even over hem, dan maak ik gelijk een bruggetje. Hij heeft aangekondigd dat zijn album al bijna af is. Eh, er komt nog mixtape De 5. Maar eh, hij wil zijn eh, plaat, zijn album... Even kijken, sorry. Hij wil zijn album wil die volledig laten produceren door Ronnie Flex. Oké, interessant. Dus blijkbaar hebben ze ook nog veel meer inspiratie opgepakt. Want het is volgens mij voor het eerst dat, die twee echt in de studio zitten. Dus ja, ze hebben natuurlijk wel een vergelijkbare vibe of zo. waarbij Ronnie Flex natuurlijk iets rustiger is eh, als het aankomt op eh, straat zit of zo. Maar ja, eh, ja qua muziek, interesse, keuze hebben ze, over, hebben ze wel een overlap. Ja, en dat is mooi. Tracks als clubbangers eigenlijk. En dat vinden beide wel, ze vinden dat beide top. Ja. En dan ga ik toch nog even door met Campy. Campy heeft afgelopen weekend ehm, even mensen van zijn ehm, generaties die ook net waren begonnen met rappen. Zoals Kleine J. Ehm, ehm, even kijken, Nina. Heeft hij allemaal gebericht van, nee, goh, het wordt tijd dat jullie iets gaan bossen. Dus ah, okay. ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar hij heeft ervoor gezorgd dat eh, Nina weer eh, zijn haar pen en papier pakt. En eh, dat kleine Jay weer ook ergens op gaat springen. Dus hij, is, hij is wel bezig. ik vind, en dat vind ik ook super dope, hè? Ja, zeker. Weet je, mensen van je eigen generatie of mensen waarmee je eigenlijk bent gestart in de hele rap game. Ja, eh, ik heb die toen ook wel een buzz hadden op zich of zo. Het was de natuurlijk nog heel anders, maar uh, ja, toch wel hun ding deden. Ja, ja, ja. ja. Dus, eh. dus uh, Kleine Jay en zo, die zeiden al, ik ben down, let's go. En het schijnt dat via zijn kanaal heb ik ook nog meegekregen dat Vice ook weer de studio is ingedoken. Ah, word. Abidjan is weer eh, bezig met een THC-project, dus het gaat goed. Nice, nice. Ja, en je ziet het als wat licht komt ook. Dus echt mensen van hun lichting of leeftijdscategorie zijn allemaal bezig. En ja, dat is mooi. Ja, men ziet dat er wel mogelijkheden liggen in elk geval. En natuurlijk eh, dat het, uh, ja, Campy Zwart Licht zijn eigenlijk bijna in dezelfde periode. Dus Campy misschien nog wel iets eerder dan Zwart Licht Ja, ja eh, sowieso, sowieso. Ja, klopt. Ja, ja. ja het is eh, dat Zwart Licht vanuit, vanuit hun eigen krachten doen. Maar ik, ik, ik, benoem hun dus, omdat zij ook lange tijd niks meer hebben uitgebracht. Ja, klopt. Dus eh, eh, ja, maar eh, salut naar, naar de scene. En ik heb het laatst nog tijdens de Between the Sheets gezegd. Waarschijnlijk is dit het jaar van ehm, ode aan ja, generatie voor hun. Ja, Wat gezien wordt even tussen haken als legends. Eh misschien wel de Year of Education ja, know. Ja, misschien is het gat naar die artiesten daarvoor misschien nog wel aan de grote kant. Maar eh, wie weet komt dat ook wel weer een keer goed. Ja, ja, ja. Nou, het zou wel mooi zijn. Weet je, en eh, die mensen eh, waar ik dus mee ben opgegroeid, of waardoor ik dus meer interesse ben gaan tonen, weet je, de Dioma C en waar we het net over hadden, die hebben nog niet dat beurs gekregen waar de rappers nu staan. Weet je, de rappers van nu, nu. Nee, kloppen de dat. Komt het zien natuurlijk ook heel anders was. Het werd nog wat kleiner gehouden. Ja, ja. Dus eh, ja man, give a chance. En eh, ja, keep the good work up. Ja man, dat was het eventjes. Eh, zometeen ga ik nog even praten over Gucci. En natuurlijk niet te vergeten SFB. En natuurlijk waarschijnlijk een soort van alarmschijf. Maar who knows. eerst genieten van wat muziek en dan zijn we zo bij jullie terug. Yeah, yeah. Ja, maar ik heb het film van Ghostface en Apollo Brown. Murder Spree featuring You, God, eh, Master Killer, Inspector Deck en Killer Sin. Ja man, let's go listen and uh, eh, enjoy. Let op, zometeen live op YouTube. Chopped your legs off, thrown off the boat. Guillotine nigga, one chop to the throat. Suffocation. Saran wrap in your face, buried alive. Throw a few nails in the case, manslaughter. Eight degrees of separation, leave your body chopped up into piece, that's mutilation. Torture, he's brutally beaten at the meeting. Suspicions of him being a rat, even worse than cheating. A cold greeting of ice picks, bats, and sticks, and closed fist, brass knuckles, steel toe kicks, crack ribs, punch your lungs, hard breathing. He's gasping and wheezes for air. His breath he can't catch. He clenches the shirt on his chest in a dying effort to reveal his last will before he was killed. Killed. Something strange has happened. I just fingertips, pushing like your torso. Chop up your ligaments, make sure it's legitimate. seal on my fingerprints. Chop, chop your body up quick, then get rid of it. A hole in the desert, body bags just feel the dish and miss. Was a snitch too? Shotgun kill the bitch, leave it in the wilderness. Suffocate his guard up. Your brother won war two, blow his fucking car up. Another homicide city, murder mystery. Officially delete your fucking history. Broke bones, missing teeth, throw bone and smithereens. Rings on a triple B, all and chopped up. My buckets and Mr. Clean. Clorox and Pistol steam and sterilize the whole scene. Photograph your death so I can spread it to your whole team. But won't leave a trace of evidence for the case. You're sinister, the yeah. finisher. Here with the man with yeah. no face. Six million ways to die. Cyanide in your drink. Catch a Cuban necktie for your mink. Dharma style cut up and stuffed in the fridge. Or maybe washed up ashore, found under the bridge. Hit him with the whip, drag him half a block. Machete or the sock full of padlocks chainsaw, switch your medication. Stomp a nigga out till he run with the pavement. Pavement. This go wild to angels, starlets, king of diamonds, be live, girl collection, G5, you know, strip clubs worldwide. Oh, pick it up. Hold, my that pussy, pick it up. Pick it up. Bitch, turn it over, pick it up. Pick it up All you hoe ass niggas, all my bitches is foreign, and they take a knee for them. Ho, ho, ho. By that pussy, big I like to be in the pussy, but never be in the pussy. I beat you on that gram, and you be slinging that pussy. Ho, see me in the drop top last week. Now I'm in the spot, blowing money like an athlete. Bitches slipping on them ones, and they love to at me. Bust a brick open, Now to drop it on the ass cheeks. Ho, ho, ho. By that pussy, big I bought all those, got these hoes yelling gold even knows that I don't know. We bout that ace life. Gold bottles like crazy. Pretty new about the same life. Let's get it. Pick it up. my left was the pick it up. Pick it up. Been bending over, pick it up. Pick it up. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Pick it up. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pick it up. Hold my left was the pick it up. Pick it up. Been bending over, pick it up. Pick it up. moet mijn motherfucking brood in me. Eh. Je hoort het goedje voor de vloes, laat in je zo liggen Vertel die bankers, flikkers, kan je met brood hitten Twee isco dealers en in de flow killers Wat, wat je hoort, dat dat de kans richten Nog helaas wil je oplichten Yo, toch in mijn money moet omhoog klimmen Ga nou verlaten Van binnen vallen rare dingen in mijn handen. Nee, ik krijg geen tegenstanders. Vertel die punk-ass haters, doe maar een regendansje. Ik heb je punk-ass leden, dat gaat je tegenvallen. Geen woorden maar en ik ben voor mijn maten. We kennen de straten, we kennen de plagen. Vergeet never die scheren dagen. Gestrokkeld, gepikkeld, niemand gaat het voor je maken. Je moet zelf leren pakken, anders word je ook een slaafje in de system. Maar we leven met z'n allen. het tot we vallen, mensen hebben met te pakken. Hoe de fuck gaan ze me nakken? Politiek en die ratten, die hier en die slangen. Leef leven als verdachte Weet niet beter aan meer brother Ik blijf rennen voor mijn mother Vakantie voor de collar deze dagen Dat trots nu van mijn vader Ik kan lachen om die haters Ik ben niet op die bitches Men hier denken wij al later En we spugen op verraders Laat dat duidelijk zijn Wacht niet alleen rijmt. Blijf bewegen voor mijn money Mijn leven een grind Vroege vogels pakken zaadjes Kan niet komen daar als laatste Dus we pakken en we kapen Wat we kunnen met z'n allen Deze dagen moet je knallen voor je money Een hele domme shop Die scheidt je visie van je body Kan ik scopen met je story dus beter open die safe. Geen tijd voor al die drama, bitch, give me the cake. Hey, ben on the move, ik moet mijn motherfucking brood in. Je hoort het goedje voor de vloes, laat ik je zo liggen. Vertel die punk flikkers, kan je met rood hitten. Twee inscope killers en nu de flow killers. Wat je hoort, dat dat de kans richten. Nou, helaas wil je oprichten Yo, fucking money moet omhoog klimmen. Ga nou ze liggen geschoten doodschieten. Dat ding gaat Guus Meeuwis, kadekke denk, denk. Horrorfilm laat je rennen, ren, eng. Yo Silvio, mijn naar die gang, Fuck wat je represent en wie je bent. Dit is die Northwest zaken niet. Wat? Dit is die loop, zet het in je bek. Wat? Dit is die dood brengen op het trek. En voor een hoop, heb ik geen respect. Uh. <laughs> Zeg de bloods en crips, ik ben blauw bloed. Salute, ik doe mijn dingen, als jij maar jou doet. Kom met enge mannen die je oud doen. Uh. Laat me aas zo bro, op je rouwstoel. Uh. Kid heavy met de flow, herra op een show. Dingen doen we zo, felle bros, ready voor de dough, ready go. Kokken op de stoof, kent de MO en de MO. Eén elleboog, je gaat KO. Dat is die THC-stempel. Vliegen hallo tips naar je tempo. Probeer mijn linkerbaan, grap je neemt zo. Hit de spit met tempo, dwars door je zo. Rare dingen, maar waar we in is zware kringen. waren. bing, ik ga naar binnen. Ik dwing ze te laten binnen. Dames klingen en staren blink, want jij bent niet daar te vinden. Dat is die ervaring in me, ik laat ze zingen. Oh. Ben on the move, mijn motherfucking brood in. Uh. Je hoort het goedje voor de vloes, laat ik je zo liggen. Vertel die punk flikkers, kan je met rood hitten. 2 Twee disco dealers en nu de flowkillers. Wat, wat. je dat dat de kans richtte? Nou helaas wil je oplichten. dat money moet omhoog ze Ga nou relaxen, lig je gesloten oh wee this way so hard. It must be so full of cannabinoids. Please sell me a quarter. How much I won't, won't. Sell me something. How much you gon' charge? This shit got me sleepwalking. We don't sleep often. Three bags on the table, cause I need options. Shit got me sleepwalking. We don't sleep often. Three bags on the table, cause I need options got me sleepwalking. We don't sleep often. Three bags on the table, cause I need pasta. What is that? We don't sleep often. Three bags on the table, cause I need options. What is that? I think I smell a seed popping shit. Where the hell you been? Weed shopping. You tripping. You can smell through the bag, or through the dab. Now I'm stuck and I wanna leave the pattern while my heart beating. Can you hear it? I'm paranoid. I'm looking at my rearview mirror. I'm in my rear view. She said they got the eye on my back, but I forgot I'm big burnin'. I don't care what I have. They, they wave me through, take a pic, and then they give me a dap. What I hit the G pen on the plane and then I take me a nap. The uh-huh. limoncello so good that I keep very back. I keep but you can grab a QP, just throw me a rack. The Scotty bags get burned, we got plenty of packs. We and be careful on my line. I think my shit's oh, tapped. Paranoid. paranoid years, the effects hit me so hard. So high, high, high. It must be so full of cannabinoids. Cannabinoids, cannabinoids. Please sell me a quarter, how much you want for? Sell me something. How much you gon' charge, nigga? I've been smoking weed since back, way back. Rolling up a sack looking at Pat Sajak. But I haven't felt like this in a minute. Who grew this new shit and what did they put in it? Feeling like a midget, oh my bad, a little person. In the sky high, trying to fly with no rehearsing. Man, I only felt worse than this when I'm on that liquor. Come on, boy, have a drink. I ain't fucking nigga. Gotta get blowed quick, why waste time? Double shot of Jose, gotta chase mine. What the fuck is this? I'm so high. How much should I? Fuck it, give me the whole thing. Me and my niggas stand in line like Soul Train. Smoke all night like propane. Cocaine, no man. I can't sabotage my stuff. This weed got a nigga paranoid enough. Oh, this weed got it paranoid. Oh shit, the effects hit me so hard. So high, high, high. It must be so full of cannabinoids. Cannabinoids, cannabinoids. Please tell me a quarter how much you want for. Sell me some. This year, Thanksgiving fell on a Tuesday. It's my world, motherfucker, fuck what the rules say. All black clouds like it's your doomsday. Married to the game, so this is what the groom say. I'm so motherfucking know it right now. Good thing that I'm hanging with my boys right now. All the way to heaven is Devin and Vernon. I got my dope sack up off 11th and Vernon, and it's a cookie pack. Big Snoop Dogg, yeah, I took it back. See, I'm a veteran, nigga, you a rookie pack. Look at that nigga right here, and those bitches over there, and all of that smoke that's floating in the air. Yeah, we ballin' pop on my block. You better not call the cops, no matter what you thought or what you seen. Get my dope so I can get away clean. Ooh, we this weed got it carried on. Yeah, yeah. Oh shit, the effects get me so high. So high, high, high. It must be so, so good. She's so good. If I could quit my job and fuck you all this shit, I would. Yeah, I would. Yeah, I would. If I could quit my job and fuck you all day, shit, I would. Head so good, pussy so good. If I could quit my job and fuck you all day, shit, I would. Yeah, I would. Yeah, I would. If I could quit my job and fuck you all day, shit, I would. I'ma splash, I'ma splash. Pop a pill, I won't even do that half. Do the whole thing, I'ma last, I'ma last. Pussy so good, I never fuck you in the ass. Got along, dude, that shit barely fit. Like OJ Glove, you must have quit. All these other hoes, I must have quit. When you ask me what other bitch you fucking with, I grab you up on some hood shit. You look back like good shit. Got so deep in that bitch, it felt spiritual. Flooded in that pussy, it's a miracle. Yeah. How the hell you suck the soul out my dick? They made me a feast and started rolling up the zip. See, that's the shit I'm talking about. That's why I fuck with you. I had told all my niggas they won't fuck you too. Got mad, told my niggas they can't fuck with you. Cause last time we fucked, I fell in love with you. I know my face the perfect tat. You little baby, I'm the dad. Try and fuck so bad, cause the ass so good. Pussy so good. If I could quit my job and fuck you all day shit, I would. Yeah, I would. Yeah, I would. If I could quit my job and fuck you all day shit, I would. it's so good. Pussy so good. If I could quit my job and fuck you all day shit, I would. Yeah, I would. Yeah, I would. If I could quit my job and fuck you all day shit, I would. Yes, hey, we are locked up op een uh, soort van Break North Mike Break. Yeah, yeah, yeah. Yeah, that's what's up, man. We gaan gewoon weer verder. We moeten door, we moeten door, we moeten door, door, door, door, door. Ja, man. Eh, om te beginnen, we begonnen met eh, Ghostface Killer en Apollo Brown. Murder Spree featuring You God en Master Killer. Blijkbaar is dit een nieuwe track, dus eh, ze, zijn, ze, hebben elkaar weer gevonden. Ja, wel domen. het heet de Brown Tape. Inderdaad, oh ja, Inspector Deck en Killer Sin staan er nog op deze track. Oké. Inspector. Oké, nee, oké, nee, maar, Uh, ja, Domen, de Brown Tape is net verschenen afgelopen week, deze week eigenlijk. dus be on the lookout voor dat, man. Love, love. Ja man, ik eh, ben blij dat eh, die twee dan elkaar toch wel hebben gevonden. Want dit was in, volgens mij 2005? Ja, toen hadden ze ook zo'n project uitgebracht. was het 2007? Uh, eh, ja, nee, 2008, 2009. Ja, zoiets, 8, 9 denk ik wel. Maar ze, hebben elkaar, ze vinden elkaar wel regelmatig, Ghostface en Apollo Brown. <coughs> dat is dope. Dat is keihard. Ja, en wie ook elkaar wel regelmatig vinden, dat is Fat Joe en Dre. Ja, met klopt. de track eh, Pick It Up. Ja. ja man, voor de eh, oude heads, eh, Ambition as a Rider van Tupac. like that. Herken je daarin natuurlijk. Ja, en we hadden natuurlijk gelijk even een mooi bruggetje. Young Tuggin van uh, Jan featuring Yo Silvio. Ja, ja. Ja, zeker een harde track, afkomst van King. Daarna hadden Burner met de track No ID, featuring Devin the Dude en Snoop Dogg. Komt er van de Big Pescado. Big Pescado. Pescado. Pescado, ja. the Big Pescado. Ja, check dat man. een productief artiest. Keihard. En deze line vind ik wel sick man. definitely de Duurt en eh, Snoop Dogg. Daarom draait ook de hele track eigenlijk. Omdat ik dat wel een gouden combinatie vind. Ze moeten eigenlijk een album maken, maar niet twee smokers. Dat gaat nog wel een keer gebeuren, denk ik. En hoe, dat weten we niet. En wanneer, dat weten we ook niet. Dus be on the lookout for that. Yeah, yeah. Anyway, eh, we moeten door, eh, zoals de mannen van Broederliefde het zeggen. Daarna hadden we als slot Big Sean en eh, Metro Boomin met de track So Good. Yeah, yeah. En nu zijn we aangekomen bij de mic break. En eh, dit is best wel een soort van opvallend nieuwtje. Uh, nou, zoals jullie weten heeft eh, Gucci Mane een boek uitgebracht, hè? Ja, dat, dat, dat is sowieso een classic ding. Ja, dat was een autobiografie over zichzelf. Dat was in 2007. Of volgens mij dit jaar. En uh, hij verder via Twitter heeft hij nog aangekondigd dat hij weer verder gaat schrijven met boeken maken. Ah, dik. Dus hij heeft zijn passie alweer gevonden. Naast rappen en, uh, uh, noem je dat, real soap life. Ja, hij heeft natuurlijk wel een tijdje een, ja, grappig, maar deze instrumental past echt goed. Die locked up. dus ja, die tijd heeft hij natuurlijk veel kunnen schrijven of zo. Hij heeft wel echt een soort van, ja, een return gemaakt of zo. Maar dat vind ik wat dik. Sowieso. En eh, dat is één ding wat ik je sowieso wil vertellen over Gucci Mane. En eh, we hadden in het, eh, volgens mij in het eerste blokje van uh, Muziek in de Mix... hadden wij een, ehm, sowieso een track afgespeeld van Migos. En het schijnt zo te zijn dat er meerdere tracks zijn gemaakt met Migos en Kanye West. Ah, nou, weet ik, nou weet niet of Kanye West nou in de production tip of Kanye West als in de zin van Future. Want het schijnt wel te komen in een nieuw project van Kanye West. Ja, het kan beide kanten op gaan natuurlijk, omdat ze ook met uh, wel hebben samengewerkt. Dat zou natuurlijk kunnen dat ze in het verlengde daarvan ook Kanye West voor een productie hebben gehad. De vraag, maar de laatste tijd als ik kijken hoe Kanye West bezig is, is hij toch wel meer aan het rijmen eigenlijk dan aan het produceren. Ja, nou, we zullen het nog wel zien. Ja, dat sowieso. Dat uh, be on the lookout, zou ik zo ja, zeggen. Man. En eh, nog een goede nieuws is, vorig jaar natuurlijk kregen we heel, heel veel slechte nieuws van, van SFB. Maar toen ze vrij waren, waren ze ook gelijk alweer met een nieuwe plaat aangekomen, 77 Nachten. Ja, klopt inderdaad. Ja, rond deze periode zaten ze toen ook wel vast ongeveer nog. Ja, Vorig jaar. Dus, eh, Ja, en eh, het goede nieuws is wel nu op dit moment, eh, ze komen met een nieuw album. Ik bedoel, ze zijn best wel productief hoor. Ik bedoel, vooral Frenna dan. Ja, klopt. Ja, ik weet niet of ze ook een pen en papier hebben meegekregen in de bak. Want dan kun je natuurlijk in die 77 nachten best wel wat doen. Ja, ja, ja ik denk dat er nog wel wat teksten tussen zitten, inderdaad, uit die 77. En dat is wel een inspiratie natuurlijk, want het lijkt me niet de meest prettige omgeving om te chillen. Nee, nee, nee, nee. nee. Het is in ieder geval wel een toffe plaat die ze hebben uitgebracht natuurlijk vorig jaar. 77 eh, nachten. Nog niet eens een jaar eigenlijk. En eh, nu hebben ze aangekondigd dat ze eh, Reset the Levels Part 3 weer gaan uitbrengen. Ah, Want ze waren begonnen met Reset the Levels, hè? Ja, klopt inderdaad. En het idee was natuurlijk ook wel dat, dat, jaar, dat er echt geknald ging worden. Maar dat heeft wel even op een pauze moeten staan vanwege natuurlijk ja, materiaal maken en nieuwe tours plannen en shit. Ja, dus eh, ik ben alleen maar blij dat die boys eh, best wel productief bezig zijn. Dus shout-out naar hun. En eh, ja, dat was even mijn ja, nieuwsbreak voor dit moment. En ja, in de uur gaan we praten over awards en ja, klopt. Money. Doen nog wel even een kort blokje, nog een, kleine afkondiging en dan is het leven weer goed. Maar we gaan luisteren naar Jay, uh, Fluister, Futuring Saviano, Dogboy en uh, Fraser. Ja, dit is een brand new tune trouwens. Ja, klopt. Yeah, let's go listen. Love. Al die vrouwen hier kunnen jou niet even naar. Forever ben jij mijn baby. We spenden all night making love. When je say ooh ah. Ik wil dat je niet stopt, baby. Jij zit in mijn oor, in mijn oor tonight. When je say ooh ah. Ik wil dat je niet stopt, baby. Jij zit in mijn oor. a no more. En ik kan je laten zien dat je hier bij mij hoort. ik krijg een lach op mijn gezicht wanneer ik aan je denk. Je bent precies gedrest, daarom voel ik je echt. I don't wanna be a player, alles hier is gedekt. En mijn daden laat ik spreken, daarom zeggen we les. I'm done talking like Coach Evans. What else? Nu willen ze die foto's ook. Ah yeah, een gastje bij je home kan je maar rijden met een rodeo? Voor jou spit ik 5k aan ons. Het niet uit of ik nu vader word. Je gaat er goed in mee, ik zei voor de vijf. Weet dat ik het mee, jij bent niet mijn saai. Al die vrouwen hier kunnen jou niet even naar. Forever ben jij mijn baby. We spenden all night making love. Ben je zei, oeh, ah, ik wil dat je niet stopt, baby. Flash het in mijn oor, in mijn oor, tonight. Say Ooh. met je yeah. Geef me voor de zekerheid te zijn, yeah. Ik ga voor je body en je brein, yeah. De temperatuur wordt hoger van je. Zeg maar niks, ik zie het in die ogen van je. Wereld op zijn kop en dus stap boven van je. Wil niet uit het stoppen moet dat door, door, door, baby. Al die vrouwen hier kunnen jou niet even evenaren. Waarom ben jij mijn baby? We spelen all night making love. Can you say ooh. so smooth. Like we wanna get high. <laughs> On the east side, I get high. So high, so high. G, I stay G'd up from the head to the tiptoe. Blow a whole gang of weed, no dip though. I'm greedy on the grind, so the grip grow. I ain't gotta say I shine, cause the shit show. I wear khakis, that's what I'm fit for. But I'm rich, bitch, and I'm a hit hoe. I can tell you was broke from the get-go. I drank XO, you sip Cisco. But it's still all good cause you lick low. And I done took six bricks with your big bro. Am I still in the hood pushing Nick Snow? It's official, get paid when I flip flow. I got a mansion, a Bentley, and a 6 -o. Like a 6 o. I'm a rich roll. And get more while these bitch niggas slip slow. Get the memo, I got a 6 -o. A little bit of Hennessy, switch the sweets in a sack of hedgerow. That's us get, get, get green. I know you know about that fiction. They say I blow too much. I know too much. But I run through them holes. Had few days in Cali. Plug him with a bitch that shoot them jugs and send them panty pics. Only rock a fam, cause your friends be on that scaling shit. When you need them most, them niggas ghost. they be vanishing. Used to eat the ramen, now we do hibachi. Supreme Louis V, I don't do Versace. Ain't talking on the phone, you boys be moving sloppy. I'm OT and ATL trying to move this broccoli. Living out my raps, you just be talking it. Soft 46 round my neck, I'm a walking lick. Drop bands and concepts on a Boston trip. Bitches choosing, they be loving all the sauce I drip. Huh. If I ain't fucking up a check, I'm with my new bitch, probably stunting on my ex. Rolling up gelato, we be puffing on the best. Whole team winning like we cutting up the net. I be riding, yeah. sliding. Dibbiocchi. With a snow bunny off the northeast Pole, and we be twisting, rolling, coughing, smoking. Everything loud, all we grow is Poland. I be riding, sliding, Dibbiocchi. With a snow bunny off the northeast Pole, and we be twisting, rolling, coughing, smoking. Yeah, everything loud, all we grow is Poland. Then wear the like bracelets. I will forever write thorough. And if you were to see how much it grosses out, you might curl. Just shows you how my future's looking brighter. I shouldn't be taken lighter than that welterweight division decision when booking fighters. Cause I'm as big as the Brooklyn writer from the East Coast as a deceased ghost. And here's an increased dose of that raw squizzle. Haven't been down since I came up, so I feel like the law of physics. And this time I'm contained in the plan to drop a jewel on whoever the weakest link or your chain of command. I know these lines are up high above your head propelling. Y'all hit the mainstream to catch airtime, something like pairs selling. I know where he fellin', but I don't care tellin'. I don't spare balance. So on the snap, tearing your cerebellum. The stuff destiny in theory. The stuff destiny Yo, rap like he's starving. writer, rap like he marching insane like he Marvin. Not saying I'm great, just saying that I alienate myself from competition like he Martian. Till I'm departing. Stay abreast like I'm departing. That's how he garden. I shop, I chef, nigga, IG garden. I feel so invigorated, such an innovator. Still got nothing but love for an imitator man. Y'all making daddy so proud. Let me put y'all report cards up on my refrigerator. Be the truth and a demonstrator. If it ain't in them, I will end them. So called intimidators. Hot boy, no limitations. Moving in money circles, nigga, I'm bigger, skating. It's destiny, bro. The sound, of destiny and Move Around here, anything ain't real, get it from around here. I sound, yeah, I sound. The sound sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JV's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questions who invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal if you got knowledge of Polo or Delta, self. See, there's no one else who could drop it on the angle. And cute at that. So do that, do that, do that, that, that. Come on. Do that, do that, do that, that, that. Yeah. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back to the wet niggas. So run and tell the others cause we all the brothers. I learned how to build bikes in our workshop class. So give me the sword and let's not make it the last. Yeah. Hey. Listen up. Ik kreeg net een eh, Facebook-herinnering dat het ongeveer al zes jaar geleden was dat Kraantje Papi hier voor laatst in de studio is geweest. Ah, oké. Ja, dope hè? Dope. Dat is al een eh, tijdje eh, terug. Ja, op dit moment zit hij lekker te genieten bij de jongens dus, van Amstel, vrienden van Amstel. Dus het gaat lekker met hem. Hij doet zijn ding goed. Ja man, salut. Ja man, ik ga je vertellen met wat we hebben geluisterd. We hebben net geluisterd naar Jay Fluister, features Evanio en Doughboy en Jonah Fraser. Vervolgens hadden we Spiderlock met de track California in 50 Cent. Daarna hadden we T-Spoon eh, met de Dollar Spoon. Eh, met de track Riding. Daarna hadden we Chris Drave en Dead Hunters. En de Drumheads. Oh, en de Drumheads met de track ehm, Destiny en Stereo. En vervolgens ATCQ, oftewel Our Tribe Called Quest Award Ja, klopt. Ja, die Chris Dave en eh, dingen Elsa, dat doen Elsa van Hey en Eric Robertson uh, op mee. Ja, ja, ja, true. Check true. dat man, het is een heel muzikaal ding. Eh, weinig rhyming, maar heel veel soulvolle jazzy shit. Voor de music lover is dat wel een ding, man. het blijft sowieso altijd een ding, toch? Dus, true daar. Ja, maar, maar genoeg over dat. wij hebben nog 40 seconden te gaan. Wij gaan om 9 uur gaan wij gelijk ook echt live via YouTube. Dus ik zal zeggen tegen de mensen die op Instagram zitten en Breaknot volgen, ga naar de link in bio. En anders, ja, ga dan ook even, eh, ja, gewoon subscriben. Eh, ja, doe het. En eh, ja man, zoek ons Breaknot Media op YouTube. You know what's up, Breaknot in the his house. Let's go. Hey, we checken jullie zo meteen en geniet van onze live show zometeen. Yes? I. Peace! dames en heren, welkom. We zijn live, we zijn live, live, live, live, live, live. Live at YouTube. That's what's up. Ja man, ik denk dat dat ook zeg maar onze nieuwe eh, setting gaat worden. En uh, het is nog even checken inderdaad. Maar eh, ik merk gewoon dat, ja, als je toch één uur kiest, dan is het toch wel weer, ja, ik weet niet. Ja, Klinkt, ziet er kort uit, maar dan is het ook wel weer krachtig op een en dan blijft de video's ook hangen op YouTube. En dat is ook voor ons ook heel belangrijk. Ja, dat klopt inderdaad. Dan moet je hem eh, toch opnieuw opstarten en shit. Ja, dan moet je hem weer opnieuw uploaden. daar, daar, daar zit je dan weer mee. En, eh, en dan kun je niet komen aan de real sources. You know. Ja man, wij eh, zijn nu ingetuned tweede uur en we zijn super blij. laten we dat op voorop stellen. We zijn ook super blij dat er eindelijk weer wat hip-hop is. dat hip-hop ook, hip artiesten ook weer awards kunnen fixen. Ehm, een van de awards waar ik toch nog wel een soort van kleine opmerking heb, een kleine kritiek is toch wel weer eh, de Grammys. Ja, ik klopt. Het is ook een moeilijke instantie om daar niet altijd kritisch naar te kijken, inderdaad. Ik moet zeggen, ik heb afgelopen vrijdag heb ik, um, heb ik eh, dingen gekeken. Um, ehm, uh, eh, RTL Late Night. En daar was uh, Sal en eh, ja, zijn volken ging toch wel naar Nipsey Hussle. En dat vind ik mooi, hè? dat vind ik keihard dat hij dan zo'n artiest dan benoemt. Ja, dat klopt. Ja, dat sowieso. Want die gast heeft knowledge, hè? Dus dat moeten mensen wel beseffen. Maar anyway... Uh, ja, check het gewoon allemaal. Dus. Ja, je kan het gewoon checken. Maar anyway... Ehm, eh, even kijken, zondagnacht of zo was er Grammy Awards. 60 eh, keer eh, in geschiedenis. En de grote winnaar waren toch eh, Bruno Mars, waarvan ik Bruno Mars nog best wel terecht vind. Ja, dat klopt inderdaad. Het hem heeft echt noise gemaakt. En het was ook zo'n classic concept, elf nummers of zo. En dan gewoon je ding doen. Toch verschillende stijlen ook, maar het heeft wel zijn bas gepakt. Ja, en die heeft ook zijn tags gekregen, hè? Dus het is ook een soort van kleine ode na een Motor, Jordan, maar ook een kleine ode aan hoe heet die gast? Ehm, ja, Bobby Brown, ook eh, onder andere Prince. Eh, ze zit er een throwback van in. Eh, zelfs een beetje van die funk shit en zo. Dus, Ja, maar ook, ook, een, ook een salut naar de rap. Hoe heet die rap ook alweer? God on my chain. Um, oh, Trinidad James. Trinidad James, je toch. laatst nog die finesse remix met Cardi B. Hey, super vette shit. ja, wat dat betreft heeft hij toch wel weer gewonnen. Um, ja, de grootste winnaar. En eh, eentje ehm had ik stiekem ook wel een beetje verwacht. Eh, dat is... Ehm, puur omdat internetbus is eh, Kendrick Lamar als grote winnaar. Ja, snap ik wel. Het is wel te laat. Ja. Want dat album daarvoor had hij gewoon echt een, die Grammy moeten hebben gewoon. Ah, sowieso. Maar ja, ik denk dat, dat dat ook de reden is waarom hij nu wel krijgt. Die, to, denk, die To Pimp Butterfly. Ja, klopt. Ik denk dat dat de reden is waarom hij hem nu heeft eh, gekregen. Omdat daar zoveel eh, toch wel backlash op kwam. Ook eh, door Macklemore zelf, die ook wel die zoiets had van... Ja, maar eigenlijk was Kendrick beter, weet je wel. Ja. En Humble was wel een goede track of zo. Maar als je kijkt naar het verhaal... Ja, best rap song, hè? Ja, klopt. Hmm. Naar het verhaal en naar de clip, zeg maar, gecombineerd en de bars die het had, vind ik het wel een soort van een tof ding of zo. Snap je wel waarom het er eh, uitgepikt wordt? Ja, nee, maar, eh, maar even weer eh, verder te lezen. Ehm, even kijken, ja, die waren de belangrijkste albumen. Want ehm, volgens mij had Dinges album of the year, Bruno Mars met die 24K Magic. Hij liet daarmee dus JC, Kendrick Lamar en eh, Lord en uh, Childish Cambino achter zich. Ja, toch wel terecht man. Alhoewel Childish Cambino en JC ook wel echt stikke plaat hebben afgeleverd. Uh, hou op. Eh, Lamar ging echter niet vandoor in lege handen Want hij had van de zeven nominaties won hij er vijf. Ja, dat is wel, dan ben je wel een, aan het roelen. Ja, voornamelijk Best Rap Album, Damn. Eigenlijk ben ik daar niet mee eens. Maar dat zal wel aan mij liggen. Uh, best eh, song uh, slash collaboration met Rihanna. Ehm, beste videoclip Humble. Humble vond ik wel een goede videoclip trouwens. Ja, klopt. zeker. Dat verduidelijkt ook wel zeg maar de message van die track. Ja. En ehm, volgens mij best web performance heeft hij daar ook mee gewonnen. En, eh, maar goed, anyway, eh, ik had wel zoiets van... Ehm, ja, ik vind het lastig eigenlijk, want ik vind dat Jay-Z eigenlijk de beste ja, videoclip... maar dat is wat ik je eh, wil zeggen, want die heeft niks gewonnen. Nee, klopt. Als je kijkt naar videoclips en zo, zeg maar, al zijn die videoclips... Ehm, vooral die... ik denk dat die, film. Ik denk dat hij eh, zeg maar, die OJ-clip niet heeft gered eh, vanwege maatschappelijke boodschappen. Hekel. Ik denk toch dat die eh, boodschap te heftig was. Tuurlijk is het te heftig voor daar. Ja, klopt. Je weet toch, maar The Story of OJ. Maar ik denk wel dat als ik kijk naar het eh, maatschappelijk belang van Jay-Z, zijn album en zo. En ook de musicaliteit die daarin zit. Denk ik wel dat de plekje het eh, eh, verdient. Wat wel dope is, ik heb laatst een interview gezien met uh, No ID bij Ebro. Van een uur lang of zo. En daar gingen ze ook wel een beetje op dat album in. En het schijnt dat Jay-Z No ID al heel erg lang geleden gevraagd had. En dat het op de een of andere manier er niet van kwam. Maar, uh, eh, dat die Kanye-incident eigenlijk uh, tot nou, pas Nou, nee, het was eigenlijk ook dat die nog niet echt eh, materiaal had. Vond hij zelf geschikt om dat te doen. Maar toen gingen ze later weer met elkaar spreken en shit. En dan kwam er ineens een moment van... Oh, maar ja, Domen, ja... Ik heb, nu heb ik echt een paar dingen voor je. Daar kunnen we wel mee gaan werken. Toen voor het eerst dat iemand vond dat hij te productief was. Normaal gesproken is Jay-Z zo'n gast die had zoiets van jou tegen bij producers schiet op met je shit. En bij, eh, nu was het andersom. Nu is het zo van, yo, slow down man. Ik moet wel even nog wat schrijven of zo. En eh, dat soort dingen. En toen ineens zaten ze bij elkaar om kwart voor vijf. Eh, s'nachts om 444. En toen was er ineens het concept daar. Kei en kei en kei hard. Je ga daar wel op in inderdaad. Ook op de persoonlijkheden en shit. Nee, maar ik wou alleen maar even zeggen. Maar met, ehm, toen, toen Pimpa Butterfly uitkwam Ehm, toen was het ook weer zo'n issue. Want ehm, die track uh, eh, Alright, dat was een soort van grote commotie. Ja, klopt. En die track is eigenlijk ook wel, eh, of de, de, de, de videoclip plus track is eigenlijk ook een soort van message. Ja, zeker. Bij de, alleen maar bij Barack Obama is aangekomen, bij de rest van steeds niet. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, omdat wat daarin uh, doorklinkt is natuurlijk wel van, hey, er komt een moment dat, we alle, dat het gewoon goed gaat zijn. Ja. En dat is dan het ding. En dat zal ook ongetwijfeld wel eh, komen. Ja. Ik denk dat eh, de Trump-era dat dat een soort van laatste naschok is, man, op die shit. Ja, ik denk het ook wel. Maar ik vind, ik vind gewoon jammer. Ik vind gewoon jammer, want JC had hem moeten winnen. ja, klopt. Dat is, ja, dat is gewoon een, mijn eh, mening. had een clip in tussendoor moeten volgen. Ook omdat uh, dingen, weet dat, ik vind als één artiest vijf van die dingen wint, wordt het wel een beetje vaag of zo, man. Ja, man. Maar ja, goed. Um, <laughs> we moeten door. Ik zie dat eh, Nassim Fresh dingen weer aan het kijken is. Shout-out naar jou, man. Eh, super tof dat je kijkt. Ehm, ja, voor de rest, eh, we houden het even in check. We gaan zo meteen nog even praten over ehm, artiesten die money showen. Oh, altijd geinig, man. Ja, ik dacht van ik ga even beginnen met die Sal van Stapelen tip. Rap niggas, man, van Nipsey Hussle. <laughs> Ja, toch. Shout-out naar Sal. Ja, man. Big up. Let's go. Straight up. Ik vind dat hij een trip moet maken met Dave East, maar dat is mijn mening. I ain't got like you fucking rap niggas. Cuz you man a I's a fact, nigga. 32 inch in my mat, nigga. Spin a thousand or some t-shirts up a stack, nigga. I ain't got like you fucking rap niggas. Cuz a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up in Saks, nigga. V12 in the valet, black on black, nigga. SA in the valley, do my tax, nigga. White boy in Manhattan, pay my tax, nigga. Drive out to the Hamptons to relax, nigga. I stop smoking weed and I relapse, nigga. Traveled around the world and I came back, nigga. Worth a couple million, that's a fact, nigga. But I am nothing like you fucking rap niggas. I own all the rights to all my raps, nigga. German place with sheepskin on my mats, nigga. Murder rate increasing if I snap, nigga. Ain't no hanging out, we take y'all off and double back, nigga. Open trust accounts, deposit racks, nigga. Million dollar life insurance on my flesh, nigga. Beamers, Benz, Bentleys, or a Lex, nigga. and them Lambos, that's what's next, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. I ain't nothing like you fucking rap niggas. Hustle man, a shooter, that's a fact, nigga. 32 extendos in my Mac, nigga. Spend a thousand on some t-shirts up at Saks, nigga. AMG Mercedes back to back, nigga. Chopper to his face, now that's a rap, nigga. The streets talking, that's a rap, nigga. Yo, we don't call you up, look, that's a trap, nigga. Beat that case, that was that, nigga. Told the world, look, I'm back, nigga. Signed my deal, then i crack, nigga. They folded, so I left, nigga. Can't a motherfucker tell me shit, nigga. We the no limit of the West, nigga. Percy Miller at his best, nigga. Jigger with the rollie and the vest, nigga. Acne jeans intercepts, nigga. Serving fiends off the steps, nigga. up nachos with plain Jane. The niggas ain't built like us, the niggas lame. Hey. Money keep calling my line, keep tell them the same thing. Uh, only break bread with my niggas, uh, gang gang. Do it for the block, young nigga, for the block, young nigga, gang gang. I was just focused, I was trying to get it, I was trying to maintain. These niggas bogus, they be getting over, they be playing fang games. I still for the same thing. I hop in that coupe and I can't hit the motor, I can't feel the lane change. What happened to real niggas come first? Hmm, it's plain thing. I'm trying to keep consistent with the shit, they tell me that the fame changed. Niggas was with me, they be feeling different about me since the change came. Find me a bitch that never really been nowhere and take away, way. Ain't got no time for nothing when you live life around the bank change. Can't take these bitches too serious serious, bitch, it's your play, pay. Young nigga made me. Gone up today today. Young nigga growed up not just for playing Jane. Them niggas ain't built like us, them niggas lame, lame. Money keep calling my line, keep telling the same thing. Only great real, my niggas, gang, gang. Do it for the block, young nigga, for the block, young nigga, gang, gang. I was just focused out, trying to get it. out, trying to maintain. These niggas bogus, they be getting over, they be playing fame game. I still for the same thing. I still fight the same thing. We can't leave no witness, I don't wanna hit it. I just want some brain, brain. Niggas keep talking about they getting money, them niggas is lame, lame. Before all these foreigns, I wasn't important, was hopping the train, train. Where I'm from, you either slang king, play a sport or going gang, bang. I did all three, I came right out of jail. Then that's when my lane changed. I got this rappers falling out my pocket. You try me and I do the same thing. Already bust the protect down. It's time to go pick up the plane Jane. I be in hoods where you can't hang. Throw up my hood nigga gang gang. Your nigga gold up, not just for plain Jane. Them niggas ain't built like us, them niggas lame, lame. Money keep calling my line, keep telling the same thing. Only break bread with my niggas, gang, gang. Do it for the block, young nigga, for the block, young nigga, gang, gang. I was just focused, I was trying to get it, I was trying to maintain. These niggas focused, they getting over, they playing fang, gang. I still feel the same pain. Keep it player, keep it player, keep it player, keep it player, keep it player, keep it player, keep it player, keep it player. Yo, fix your shit, come get your shit before I find another bitch who'll fit your shit. Yeah. Might see another hole in your jersey trying to score 30, you heard me? Don't fix your shit, come get your shit. If I find another bitch who can fit your shit. Play every order this roster shit. Might have to trailer drop a bitch. I done had a couple lottery picks. Couldn't get with the monogamous shit. Occasionally a player would slip, get caught in the mix and I fucked on the bitch. It come with the shit, cause I'm sharp and I'm rich. These women be wanting a part of it, but I don't be putting my heart in There's an art to this, you gotta be smart in it. Sit in my car and twist, having a talk and shit. You play your part, I hear you walking down the red carpet, bitch. Ripping runways on the part and shit. Television appearances got the whole world feeling the Serial killers dressed in high end materials, playing mental chess with inferiors. Cinderella in the world, knowing she should be here with us. But she running around with them sucker niggas who pretending they us. Keep it player, keep it player, keep it player. Yeah fix your shit, come get your shit. Before I find another bitch who can fit your shit. Yeah. might see another hole in your jersey trying to scope dirty. You heard me? Yeah. Don't fix your shit, come get your shit. Before I find another bitch who can fit your shit. Yeah. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Yeah. Yeah. Yeah. Bring that shit. how long? Yeah. Look, bitches attached to me. I'm attached to cheese. Running this rap shit. Motherfucking tired of these wannabes. Kill these niggas, lay them down to sleep. Burning through a quarter pound a week. Living by the G code, stuck in beast mode. Homie going next about me. These hoes can't help themselves when they get around me and my niggas. Them suicide doors came with two umbrellas. Put pressure on whatever. Dominate all these suckers. Drop top on Ocean Drive. Feeling like a dope dealer. Run up, click, clack, and bang. We don't hustle for fame. Can't relate to these niggas getting that chump change. You slip in love, you gon' lose your spot. I keep it player all day in these other niggas' lot. Yeah, player. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Keep it player. Keep it player cut to the chase. I'ma put you rappers in your place. God bless me with grace, just say it to my face. I come to your place, ransack where you stay, it's DOA. You look up to me, don't you? You grew up on my shit. If you blew up with a glitch, not me, ho. I reload, got Chico, don't freeload. Why, why, why would you play with the king? I'ma crumble your regime. When, when, when did you move you a key? That shit is all new to me. Don't you know I know you from your past? Boy, you scratched, they got you gassed up. Click, bang, pow, slick, put the mask I'm more than dangerous. It ain't no changing us. I got my my angels up. And I'm a fool on the pool table too, I got my angles up. I'll flame you up. Your chick wanna tango, fuck that, I'ma sit back and blow mango. I'm a vet in this grimy ass rap game, I won't hit you with the same flow. Versace shades I blink in, I blew a bag this weekend. I pulled up to the corner store, hopped out, told them, let me know when the peach in. I got a couple partners in Ennis, this ain't fun, this business. I got purple stuff in my cup, you taste that, that's grimace. Tech 9, HK. And you don't want none place. I can get you whacked on a Sunday, a Monday, a Tuesday. Fuck it, it's your choice. Pulled up on them in a the Rolls Royce, and I won't tell why I did it. I just talk what I'm living. I could put a nine to your throat, then pull up to your town in a ghost. Crucify the show, then dip. It's gonna be a hundred K for flip. Off the rip, I need mine. Scrambled eggs and swine. This the loud, this crumble. But this the this is time. Yes, dames en heren, ehm, we zijn weer live. Live, live. We gaan weer praten. Ja, ja, man. Dus, ehm, playlist praat met me. Ik kan wel even erbij pakken. Want ik heb echt eh, zitten genieten op tracks. Ehm, even kijken Is hij geüpdate? Ja, hij is geüpdate. Volgens mij begonnen we met... Nipsey Hussle, Rap Niggas. Ja, klopt. Daarna hadden we Dave East met de track... Uh, ja, Maintain, featuring maintain, eh, ja. Bino Dido. Ja, afkomstig van eh, Paranoia Part 2, als je dat nog niet voor het eerst hebt gehoord. Deze track heeft, eh, deze album heeft toch ietsjes minder exposure gekregen als Paranoia A True Story. Ja, dat klopt. Alleen is ook, ehm, heeft, ook wat te maken met de tijd waarin het uitkomt, weet je wel. het is inderdaad nog wel net dit jaar uitgekomen. Begin van het jaar, weet je, januari wordt. Eh, januari, de releases krijgen vaak wat minder shine of zo. Ja, ja. Dus. Uh, maakt niet uit. Maar misschien zijn er toch een paar tracks die er ineens eh, uitknallen. En dan komen we misschien met een paar videoclip releases nog wel goed. Sowieso. Daarna hadden wij. nou, ik moet even gewoon even verder. We moeten door. Daarna hadden we T.Y. Eh, eh, dat eh, met de track Keep It Player featuring Currency. Ik moet zeggen dat deze wel een harde, harde, harde, harde track is. Ja, maar je kan het vinden op de Good Grind John. Ja. Van T.Y. Ja, dik man. Ja, maar keihard. En daarna hadden wij uh, Flip, Respect Royalty. Ja, die heeft ook een EP'tje uitgebracht, de NEP. De NEP. Ja, sickness, man. Ja, het, Lil Flip vind een grappig artiest, man. Hij is natuurlijk, eh, ja, hij krijgt eh, wel eh, op de een of andere manier zijn exposure in de States. Hier wordt hij niet echt opgepikt, maar soms heeft hij echt sicke tracks. Ja, ja, ja. Hij, is, hij heeft een beetje hetzelfde ding als de Base God, man, de D5. <laughs> de, base god, in de zin van... Die produce of... Uh... Nee, uh, die eh, dingen, wat is het? ja, dingen Lil B, toch? Ah, Lil B, ja, ja, de base god. ja, klopt. Zij zitten een beetje in dezelfde hoek of zo. Van, de, ze worden opgepikt, maar niet iedereen geeft er exposure aan. Maar toch komen ze af en toe met harde dingen. Ja, ja, ja, ja. Totally agree. Sowieso. Um, om even weer... Ehm, eh, we gaan gewoon even verder. Ehm, het, goede, het, goede, het, goede ding, nou ja, het goede ding is, er wordt nu tegenwoordig goed geld verdiend met streamen. Althans, dat, dat, dat, dat lijkt meestal zo op het internet. Nou heeft Redman eh, even ergens in een interview gewoon even geroepen dat de meeste artiesten die hun geld nu aan het showen zijn op social media, en daarmee bedoelt hij waarschijnlijk de guys van nu, ehm, dat ze niet eens zoveel geld hebben als het, als het lijkt. Nee, dat komt natuurlijk omdat hij precies de royalties kent van succesvolle hits ook. Hij heeft, ook, hij heeft natuurlijk ook een vrij succesvolle hit samen met Christina Aguilera gehad. Eh, Dirty bijvoorbeeld. Ja. Daar kan hij natuurlijk wel een beetje aan eh, refereren. Maar Just Blaze heeft het ook wel eens gezegd dat producers uh, eh, lang zoveel niet krijgen als dat men doet, doet voorkomen. Met die 200k eh, voor een beat of zo. Dat is maar voor zeldzame projecten. Dat is net als die eh, AO Technology van 50 Cent en Timberland die heeft een half miljoen gekost. Ja, dat soort eh, dingen. Dat is bijzondere projecten. Ja, klopt. Ja, dat soort, eh, dat soort exceptionele dingen. Maar dat het meestal gewoon echt niet zoveel is. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar merk je dat ook bijvoorbeeld een beetje in de Nederlandse scene? Dat het ook zo een beetje leeft? Of? Ja, ja, ik weet niet. Nederland is natuurlijk ook van nature een land waar men minder over inkomsten eh, lult. Behalve sommige rappers eh, dan en producers. Eh. en ik denk dat die het ook wel een beetje plussen af en toe. Om gewoon toch ja, maar een soort van fake it till you make it of zo syndroom. Of syndroom. Het is, het is niet erg hoor dat er geld wordt verdiend en daar zijn we super blij mee. Ja, dat klopt inderdaad. En, je moet er wel mee oppassen, dat is het ding. Is, en dan vooral eigenlijk naar de mensen die nu bezig zijn. Ik zie ze snel al geld show, omdat ze zoiets hebben van hey, die hele busy en, uh, en, eh, en uh, Silvio laten nu zien. Nou, wij locals kunnen ook wel wat van, weet je wel. En dan denk ik, je moet wel het verschil kennen tussen een, waar een busy staat of een Silvio. Maar ik, ik noem deze twee als een voorbeeld. Of waar een campy staat, weet je. Dat zijn jongens die, die zitten, nu op hun, ja, zitten nu op hun ding. De ene laat wel zien wat hij heeft en de ander laat het niet zien. En dat, heeft gewoon, eh, dat zijn gewoon afspraken tussen hun en de management. Ja, klopt. Soms is het ook eh, helemaal niet handig om het te laten zien. Want er zijn ook wel eens instanties die meekijken die denken van hun. Ik zie je met een paar duizend euro eh, in je hand in een clip. Je kijkt naar je laatste inkomstenopgave. en als je daar 2000 euro van af zou halen, zou je een jaar lang niet kunnen eten, Bewijs ervan. Ja, exactly. exactly. Dus eh, ja, dat is natuurlijk ook weer een ding of zo. Maar eh, eh, daar, besides, dus meestal degene die het hebben laten het niet zien. Klopt, klopt. En ik ken er wel een aantal van die het niet laten zien, waarvan ik denk, ja, die verdienen sowieso geld en die pomp eh, geld ergens anders in, weet je. Dus het is goed dat het zo wordt gedaan. Het is toch wel mooi dat er wel markt voor is. Dat is tof. Alleen, ik ben er ook heilig van overtuigd dat we nu toch wel praten over verdienen en, en streaming. Dat het eh, tarief toch wel weer omlaag gaat, net als YouTube. Ja, dat klopt. Omdat het anders ook gewoon te crazy wordt. Ja. In de zin van eh, ja, het bedrag wat er binnenkomt voor de streamingplatforms eh, en dat soort shit. En als je dat dan afzet eh, ten, ja, ten opzichte van uitgaven, ja, dan wordt dat natuurlijk wel een ander ding. Maar het is natuurlijk wel idioot als je, ik noem maar wat, een upload hebt. En dat ding dat zou dan 20.000 opleveren of zo, bewijs van. Je zou dat 100 keer per jaar doen. Dan wordt het natuurlijk wel een beetje een apart verdienmodel. Ja. ja. Helemaal als je het moet uitkeren als YouTube zijnde. Ja, ja. Ja, ik heb begrepen op YouTube kun je geen geld verdienen als je muziek uitbrengt. Maar ik heb wel begrepen op YouTube kun je wel weer geld verdienen als je content levert. In de zin van vlogs. Ja, klopt. Uh, soms kun je nog wel eruit komen met eh, als je muziek gebruikt van die artiesten. Om dan eh, toch nog op de een of andere manier daar wat mee te doen. Ja, en als je toch muziek wil verdienen of je wil geld verdienen vanuit muziek. Dan moet je, ehm, hoe zeggen ze dat? Dan moet je ervoor zorgen dat je een distributie als een Pias, Universal of Divi Move hebt als partner. En zij zorgen ervoor dat het naar Buma Stemra, whatever gaat. En dan word je uitgegeven. Het is een beetje een soort van een grote omweg. Het is te veel werk. Voor weinig bedrag. Ja, klopt. Ja, je moet het inderdaad echt dan eh, officieel uit. je moet gewoon, moet gewoon een professioneel bedrijf zijn. Willen ze daar wat op gaan uitkeren. Ja, ja, zoiets heb ik begrepen. Ik heb er heel weinig verstand van. Maar als er mensen zijn die daar super veel verstand van hebben. Eh, laat het sowieso weten via de mail. En eh, anders, ja, hoe ons op. maar ik vind dat altijd wel een soort van interessant ding om achter te komen hoe dat in zijn werking gaat. Ja, klopt. Ja. Want, uh, want eh, ja, maar money, money, money is belangrijk, zo, dat sowieso. Ja, klopt. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je dingen maakt die je tof vindt, man. Ja, in, in, eh, in, in, in, in our culture, om maar zo even te zeggen, is het belangrijker om te laten zien inderdaad. Dan, ja, om te laten zien waarvoor je staat. Dan eigenlijk van, Laat de money binnenkomen. Wel als je op de lange termijn eh, wil verder gaan. Anders hou je het moeilijk vol namelijk. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, maar doe what you like. Snap je wat ik bedoel? En yep. Eh, it's all love. En uh, ik wil nog even één ding mededelen. We hebben hier nog twee woensdagen de show en dan zitten we met een week pauze. ja, dat klopt. ja, dat klopt inderdaad. wat is het? rond 15, wat is het? nee, 13 of 14 februari hebben we nog een uitzending inderdaad. En dan ja, jammer. Ja, 14 inderdaad. En dan is, eh, gaat deze legendary sport gaat, eh, ja, op slot voor ons. Ja, en dan kan ik jullie bij deze ook vermelden... vanaf volgende week bestaat Break North dan ook 17 jaar. Ja, klopt. 17 jaar hier op dit locatie. Ja, zeker. Dat is best veel. Dus totaal 25 eh, jaar hier volgens mij ongeveer uitgezonden. Ja, Dus eh, ja, maar het is een legend eh, spot. Ja, ja. Daar word je wel een beetje emotioneel van, niet? Ja, we gaan naar Kaardijk nummer 4, geloof ik. Kaardijk nummer 4. Zou dat dichtbij zijn voor ons qua fietsen? Eh, het is in de buurt, het is inderdaad achter de HTS op de Dingerman op het Senneke complex. Dat is voor niemand dichtbij, behalve als je het Adiwart komt of rijdt diep. Of als je het Hoogkerk? nog wel, is zat nog dichtbij. Hoogkerk ook, hè? Ja. Ja, oh, voor Hoogkerk maakt het niet eens zoveel uit trouwens. <laughs> yes, dan weet ik waar ik woensdag ben. <laughs> yes. Ja, klopt. Het maakt niet zoveel ja, uit vanaf daar. Eh, want eh, even kijken. Uh, ja, Hoogkerk, dan ga je linksaf via de Held. En dan ga je zo rechtdoor, rechtdoor, links eh, weer. En dan kom je via de Friese straatweg, kom je dan, rijd diep door en dan ben je er. Langs het poortje. Ja, maar... Nou, maar waarschijnlijk gaan wij ook tegen die tijd elkaar carpoolen, denk ik hoor. Michael Kenton, kom op. Kom weer terug. Ja, nee, maar eh, dat komt wel goed joh. Kom maar goed. Wij, uh, wij verzinnen wel iets om eh, weer actief in de scene te blijven. Anyway, wij gaan nog even genieten van muziek. Heb jij nog een special track die jij vandaag wil afspelen als een soort van alarmschijf? Ja, maar er is een nieuwe album van eh, Child, of een nieuwe EP van Childish Gambino uitgekomen. Ja. Ik vond dat wel een eh, tof project. Ik heb hier een track gevonden waarop je nog een beetje rap, Not Going Back. En eh, ja, dat ding is gewoon, ja, het is gewoon een Childish Gambino EP. E een soort snackje voor tussendoor na zijn succesvolle album. Ja, en deze track komt exclusief op onze Spotify playlist. Want we gaan die boel even helemaal weer cleanen en beginnen weer vanaf nul. Yes, geniet ervan. Uh, tot zometeen. But I'm not going back, not going back, baby. Please tell me you don't want me to fail, cause I'm not going back, not going back could have been a tragedy. That's why these fake niggas would call me pussy or mad at me. Cause they ain't had the smarts or the heart. Ain't you read the fucking book, things fall apart? I was never gonna stay the same. All I ever really wanted was to change the game. Spent the year kicking ass and taking names. Try to tell it to your heart, Taylor Dane. Mama told me I was special when them test scores came in. Calling me the new Will Smith, that's Jaden. Calling me a faggot when I'm rapping, that's hating. I need to slow down, what the fuck is y'all saying? Step inside the party, y'all niggas is mood killers. My lifestyle simple, live easy, and Bruce Willis. I'm the boss, Michael Scott. Y'all bitches is just fillers. Set the world on fire. Your motherfuckers is chilling. What is this? That's why these fucking MCs want their asses back. Don't you know that I'm a rapist? Ask a trap. Whiskey sipping, wanna drink the whole bottle, but these smart middle class black kids need a role model. Fucking hate me. That's what I'm used to. Suck a dick, we the shit, metamucil. Goddamn, man, there's gotta be a better way to build popping off this drug so I can stay awake. Like I'm Jesse in this bitch, I'm so excited. There's a party at the top, you ain't invited. But it's lame and all the bitches is fake. You think about your old girl and how breaking up's a mistake. Black dudes assume I'm closeted or kinda gay. White people confused like girl ugly and Cabaret. I am Donald, is a full time job. These niggas want me to fail so they can write me off. It seems like they all want me to fail, but I'm not going back not going back, baby. Please tell me you don't want me to fail, cause I'm not going back. dick, they're cockroaches. Jewish girls eat my meat, it's not kosher. Relax, black chick. I think that I have offended thee. Got nothing against the sisters, I just don't think they're into me. I am not a thug, aka what they pretend to be. I am just myself, aka my worst enemy. Yeah, bitch, cut the swag with a fucking knife. I come hard like my life, keep a pussy tight. It's cool though, it's all good. You wanna do to keep it real and stay hood. I'm sorry, babe, but I act sandwiches. That's why you niggas fail like all of your parents' marriages. Ran into Rashida Jones, told me that she heard my song when I called her mixed like the crowd at my last show. She said to write her something nice on the next track. But she cute, so I wrote her ass a whole rap. Then I threw that shit away. It felt dumb, believe me, it was bad. We're better off, you're welcome. I worked hard on that song. Like day and night. That whole song made this one verse crazy, right? I guess it all goes somewhere, you know that? Like that bullshit you talk before cul-de-sac. I didn't know we had it in them. Couldn't see me as Spider-Man, but now I'm spitting venom. Now you paying attention. Pick your fucking face up. When I wanna be a superhero, I just wake up. Renaissance man with a Hollywood buzz. I refuse to go back to not liking who I was because. Onderweg naar jou na een lange dag Ik hoop dat jij nog wakker bent en op me wacht zag dat je gebeld had om alle vacht, om alle vacht. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ben on my way Het is al even geleden dat ik naar je keek De tijd staat stil tot ik jou weer spreek, tot ik jou weer spreek de lichten vliegen aan me voorbij. Je voelt ver weg, maar toch ben je dichtbij. Mijn telefoon die trilt, dus ik pak hem gelijk. In de hoop dat jij het bent, maar het is de batterij. Kijk om me heen, bijna niemand te bekennen. In de verte staat een man te bellen. Om me thuis om te vertellen dat hij het niet gaat redden. Maar ik moet ver. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Onderweg naar jou, ik loop in je straat. Ben blij om te zien dat het licht aan staat. Ik loop naar je deur en bel bij je aan, bel bij je aan. Je opent de deur en je kijkt verrast. Ben blij om mij te zien en pakt me vast. En vraagt wat ik hier doe in de nacht, in de nacht. Ik heb je gemist, zie een lach op je gezicht. Je laat me binnen en doet de deur dicht. Ik steek wat kaarsen aan en doof het licht. In mijn hoofd hoor ik een stem. Dit is het moment waar je al wekenlang aan denkt. Het was een lange rit, maar ik wil meer van dit. Met klamme handen en knikkende knieën. Zeg dit, zeg dit. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het ook meer van jou, meer van jou, meer van jou. The bars are bullying, it's a gold rush, sucker. I was born with jaws like an old truck crusher. Yeah. hold up, motherfucker. We're on a whole nother level above ya. It's the Gold Crush Brothers. The bars are bullying, it's a gold rush, sucker. I was born with jaws like an old truck crusher. The bars are bullying, it's a gold rush, sucker. It's cannabis and Damo, the Gold Crush Brothers. Yo rise and shine. I record timeless rhymes. I got lost behind enemy lines. I spit 10,000 balls, chairman of the board for lyrical law. Rip the jacket as a lyrical guard. Orwellian rap shit. I swim with Australian black tips, sandpaper skin with Kevlar fins. Take any lyrical shark, turn them into a pillar of salt. Plead the fifth like a killer in court. Sporting Yeti crab chest hair. Green eyed vampires with red hair. Mutilation scars on dead bears. Gold rush, gold crush. Captain of the crudest contraption. Javelin fangs blasting a double action chancellor on the bridge near the planetary grid. Barbecuing some pigs with unsanitary ribs in the low light labyrinth. Trapped in a maze of max 10,000 degrees. Sun rays can save rap. The beast sits down to drink hot tea with the owl. Two wise heads are more effectively equipped to deal with than the whole crowd with unfocused styles. Matter of fact, we can never work it out unless all barriers break. Hip hop's revolution, every state was attacked by the Alpha Brigade. 720 degrees beyond visual on audio waves. I would explain, but you don't have the break brains. Cardio rays, concentric circles are cascaded to an audio maze. Only Jermaine can create. Sharpshooter shooting straight cloud computing just in case the architect gave Damo an update. I spit dope as a result. Hip hop grants me hope. Where there's fire, there's surely smoke. Wired for war, eight kilotons or more. I spotted the controller through the sand in the road of war. fire's a bullying, it's a gold rush sucker. Yeah. I was born with jewels, walking old truck crusher. You're hold up, motherfucker. we will run a whole nother level above ya. It's the cold crush brothers. The bar's are bullying, it's a cold rush, sucker. I was born with jaws like an old truck crusher. The bar's are bullying, it's a cold rush, sucker. It's cannabis and demo, the cold crush brothers. Composition book, ballpoint pen. Two weapons that I use to murder. Imperial skill, I size you kill. This is how classic material feel. That food for your soul, spoon um, feed your spirit. At the speed of life, you'll see it before you hear it. And fear it all the same, cause it's powerful. Every vowel doing damage to your molecules. Emphasis on hard body. Respected by the gang members in the guard body. Intellectual savage split your cabbage with a 16 package. Uppercuts, jabs, and hooks, then the knockout. That big boy with the stock out, pop out. Trigonometry, nature, but nigga, honestly, no capping down, clap you down. Bust chill, let, let, let, let, let the madness begin. Bust chill. Brave heart, son, I feel no fear. Bust chill, let, let, let, let, let the madness begin. Cuts in the hook, give it that hip hop aroma. Or walk up to in the doma. Flatline. Autopsy red death by stereo. The king of my barrio. Shit serio. Fuck your burial, you was a sound boy. Now you skeletal, level floor on the ground, boy. Fly Condor performing an encore. The fans pay the bill, so that's who I bomb for. Scientifical, mathematical factors revealed in the form of a rapture. I capture the portrait and frame it, tortured and flame it. Drop that flag, you never should've claimed it. I throw your set down, waving the skip round, raising the stakes high, putting the bet down. Itachi and Jooks, beast mode brothers, ruling the underground, the streets gon' love us. We don't stun, we do That's what we. And this could be you and Q. You keep it true blue, and that's how we never get it confused. I can cock back, spin around, hit a nigga, lay him down. Kick him before he hit the ground. Hustle when his feds around. I work, then I'm in your town. Got coke, DEs, and pounds. You slipping, we lay him down. The reason your man is found, shit. Get them candles out, I show you what a man about. The walk with my hammers out, and walking the campus route. Big cars, big house, in the hood with my ice out. Got bitches you wife out, I leave them with they white mouth and bring them out of town. Use they pussy as a coke pouch. NAB. That's something that my team shout. Niggas about business, go hard to the deal's finished. Smack with a cold Guinness for mine and my team Finish, You losing, you ain't winning. You mad cause my rim spinning. And how the fuck is y'all thugs acting like women? The streets is like Max Prison, no bullets to start sticking. Listen. We don't stunt, we don't front, it's just what we do. And this could be you, if you, you keep it true blue, and that's how we never get confused. We don't stunt, we don't front, it's just what we And this could be you, you, you, the true and that's how we, never get it now. This is what Ik zie de hel op aarde, lang geleden, we moeten even praten. Ik voel de honger, de pijn en ik hoor de lege magen. Je geeft de vingers, de willen je hand of ledematen. Mijn hoofd was één ravage tornado in de etalage Ruim de rommel op, zie het complete plaatje Wat we op tv zagen, dat was één façade Nieuwe episode met dezelfde onderlagen Ik zit er bovenop, ze dachten dat we de lagen Ik ben voor iets aan het zorgen, heb een plan voor morgen Kan nog honderd rondjes door op mijn kapotte schaatsen Go and get your hustle op, maar hou je shit verborgen Want politie zet je in de cel en kan je ondervragen we leven in een vrijland, dus wat ze zeggen dat zijn wijze woorden van de wollen schaapjes Domme slaapjes hij is gespoeld door aardstaartjes Walt Disney en Sesamstraat shit Doe je research Illuminati wil je mind, soul in your body Dus nu sta je op een party met een fles Bacardi Dure kleren zijn je hobby, brada, nee dat kan niet Ze zeggen cash rules, everything around me Ik zie de op aarde, ik zie de op aarde Hey Southside, where you get all that truth? Ik zie de op party, ik zie de op party Hey second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm next to a none, she naked. No disrespect, none, my check long, cause I confession. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm second to none. nigga bitch no, not at all. I post a pic and make them sick, got bitches logging out. I'm taking blush straight to the face, she got me nodding out. Say I'm a headache, but he just gon' take a out. I ain't post about no bitch, now we gon' bring it right on your street. Fancy DMs and I'm tweets like when you coming back with that heat. This bitch shook, I got off the hook, I ain't even got close to reach my peak. That's somebody you tryna keep, don't let that nigga come around me. Back in my trouble shit, yeah. Ready to run with shit, yeah. Back in the vault, I got a sauce, you wanna double dip. I'm finna level up on these bitches like that rich, this act broke. Like a peep shit, then I act slow, but I'm not, nigga. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm next to none, she naked. No disrespect, none, my check line was a confession. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none, I'm second to none, you nothing. I'm second to none. the mic, yo, yo, yo. Break is in his house, his house, yeah. Ja <laughs> man, we zijn nog steeds eh, live. Eh, live eh, op je social, live op je internetbrowser, everything. We zijn hier, we zijn binnen, we zijn overal en nergens. Hey, ik ga jullie gewoon even vertellen wat we hebben gehoord. Ehm, om te beginnen, we begonnen met Childish Cambino, Not Going Back. Daarna hadden we uh, Sandeep. Meer van jou ehm, de inspiratie van. Ehm, hoe, heet dat, ehm, hoe heet dat project? Eh, van zijn Riders Camp. Eh, daarna hadden we Jos Bos, Hel op Aarde. Vervolgens hadden we Dreezy met de track. two and. Nee, two to none. second to none. Future in Two Chains. Dat was het eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, ik dacht van, eh, wat is het? Uh, twee, vier, zes, eh, zeven tracks. Ja. Ik dacht, dat is wel even mooi, toch? Dat is zeker een mooi dingetje. we gaan nu aftrappen met het volgende project. En dat heet natuurlijk de events van deze week. Deze week, week, week, week, week, week. Er gaan waarschijnlijk wel wat toffe dingen gebeuren. Volgens mij is aankomende week is er, zijn een leuke dingen om te bezoeken. Dus ik ga even... Ja, ik heb er niet op voorbereid natuurlijk. <laughs> Ehm, <coughs> ik zit er te kijken, ik zit er te kijken. Hmm, is het deze week wel wat te doen? Want volgens mij is het een beetje eh, in een eh, laid-back mode, man. Oké, dan ben ik een beetje in de war, want ik dacht dat het ehm, een rood kopje was. Oké, ja, ik kan het ook gemist hebben eh, hoor, maar dat zag ik helemaal niks van, voorbij komen. Nee, ja. Dus ik ga even kijken. Volgens mij was er wel iets van rookkopje. Ik ga het zou kunnen hoor. De, ja, het is de evenementen, moet dat natuurlijk wel staan of zo. Oh nee, het is allemaal weer rondom 17 eh, eh, februari. Dus er zijn geen evenementen. Eh. Ja, ja, wel natuurlijk een mooie noem uh, water. Dion Cooper gaat het toch weer doen, man. Zo'n 80-urige... Uh, oh, 80 Hours of Man. Dus het gaat in het weekend van 16 tot en met 19 februari plaatsvinden. Oh, echt? Ja, man. Ik, eh, dat is echt... Eh, kijk, ik zag hem ook net al staan. 80 Hours of Madness. <laughs> Oh, vet. En zijn er ook programma's die aan mee gaan doen? Of, ehm? Nou, het is net, de uitnodiging is net verstuurd of zo. Dus eh, ik zag hem uh, is het gisteren of zo, oh, hier gisteren misschien voorbij komen of ze vroeg. Ja. Dus ja, dat is gaande natuurlijk. Ja, daarnaast zijn er verschillende Valentine parties coming up. natuurlijk zowel door de Socrates als door Dingerman. Dus door Saxon geloof ik. Ja, maar dan heb ik toch nog, nog even iets anders. Um, voordat we dan toch... Hè, dit weekend is er nog wel wat te doen, maar dan in Amsterdam. Bone Talks in Harmony. Oh, dope gasten, man. Dus eh uh, is uitverkocht, helaas. Ze zijn uh, ook wel goed. Ja? Jawel, ze, zijn, eh, ja, ze brengen het wel ze brengen het wel. Omdat ze namelijk, eh, ja, ze hebben natuurlijk best wel wat eh, hits gemaakt ook eigenlijk wel. Maar ook al een paar gewoon ruim technisch eh, gezien interessante dingen die ze live ook gewoon doen. Ja, ja, Crazy Bone is heel live Ja? Ja, maar hij doet zijn, die ingewikkelde flows die hij heeft, die double timing shit, doet hij gewoon at ease. Ah, dat is dope man. Maar dat is dope dat die boys nog, nog actief zijn in de game. En een dag later is er ehm, ook... Ehm, de Liefde in eh, Melkweg. Encore. Oh, dope, ja. dan begint hun tour. En eh, ik mag nu al bekendmaken. Uh, Pook, oftewel Pokko, die verzorgt het schoolprogramma hier in Groningen staat uitverkocht. Dus, ja, Dick, ja, mijn, eh, onze Stranangman uit eh, Nijmegen. Hij is natuurlijk wel OG Stranangman, maar hij eh, is later pas hier gekomen. Ja, ja. Vrij recentelijk, ik denk een paar jaar terug of zo, maar drie, vier jaar terug of zo. Ja, hij werd geïnteresseerd via de faculteitgroep volgens mij destijds. Ja, dat klopt. Dat komt natuurlijk via Nozo en Rosso, Roskovic. Cambras inderdaad, dat klopt inderdaad. Dus... Ja, dat is dope. En ze zitten ook allemaal bij hetzelfde label, Dus ja, dat zit goed. Ja, goede dingen, goede dingen. dingen. Dat zijn de enige aankondigingen van deze week. En eh, ja, voor de rest, eh, er zijn nog wel wat releases wat eraan gaan komen waar we nog wel naar uit moeten kijken. Ik heb begrepen, dat Josilvio aankomende vrijdag eh, met een single komt. En goeie shit, zoals we weten, Josilvio is nu independent gegaan. Ja, oké. Ja, dat kan soms wel verfrissend zijn. Onder de naam Helle Cash. Hij heeft wel aangegeven, hij is nog steeds een onderdeel van, van klasse. Maar dan meer als een family. Ah, oké. Okay. Business-wise is het gewoon, nee, toch... Eh, eh, ja, producties van Beats bij Esco. Ach ja, Family is toch ook altijd wel een soort van een boomerang ding, man. Het komt door in het moment dat hij weer terugkeert. Ja, dat voor, sowieso. Nou voor projecten bedoel ik dan natuurlijk. Hello Care zit nu, eh, werkt nu samen met Topnuts, dus bij deze. Ah, word. Dus hij heeft het wel gelijk goed gedaan met de Skittles stacking op Noorderslag op die trek. Dus uh, shout out, shout salut man. Ik ben blij dat, dat nu ook. We zitten nu weer in de tijdperk. We hebben een tijdje die tijdperk niet meegemaakt. Dat iedereen dus nu een eigen label aan het creëren is. Ja, dat klopt. Ik ben wel benieuwd hoe lang dat stand houdt. Maar ik vind het wel grappig man. Een soort van, ik wil mijn eigen identiteit gewoon uh, vasthouden. Ja, ja ja, ik denk dat hij nu met die streamingsdiensten dat het wel een beetje een soort van vanzelfsprekend ding is of zo. Ja, klopt. Want eh, anders moet je natuurlijk eh, heb je een 360 deal. En dat betekent ook dat een deel van je streaming ook gewoon ouder hier gaat natuurlijk. Dus. Ik denk dat, uh, laat me zo zeggen, voor sommige mensen wat met Salah Din is gebeurd, dat dat misschien wel de, een soort van les is geweest. Ja, dat klopt inderdaad. Dat, ja, dat is natuurlijk... als je niet achter staat, dan kun je verwijderen. Ja, dat klopt ja, net als dat JC heeft toch ook eh, uiteindelijk al zijn eh, rechten weer gekocht. Om te kunnen doen daarmee wat hij eh, wil. Ja, ja, ja, ja. Zo zit hij in zijn eigen ding. Ja, maar zo hoort het ook al. Een klein beetje. Ja, klopt. Ja, labels horen ook aan te verdienen daarin van. Ja, maar je hoort wel eigenlijk toch ook wel gewoon nog steeds wel ja, macht hebben over je eigen product. Ja bij sommige mensen is dat wel een soort van... Eh, ja, je moet beseffen dat eh, een label weinig aan je heeft verdiend. En dat dit uh, eh, classic nog best wel golden is. En later nog wel weer wordt opgepakt voor... Ja, gouden oude tijden. Ja, klopt. Het levert gewoon geld op. Ja, zeker. Dus daar, ik snap de labels ook wel waarom ze liever de rechten niet verkopen aan anderen. Mm. True that. Ja, ja, ja. Nou, anyway, eh, we zijn aan het einde gekomen. Ik wil jullie eh, sowieso bedanken. Word. Volgende week zijn we weer back. Ehm, laat weten wat jullie van onze show vinden. Eh, laat sowieso ook weten als je een keer langs wil komen. True that. We zijn een open deur hier zo, dus... Ja, maar en dan... Eh, ach, jou kunnen nog wel uitgaan met een track, man. Ik heb nog een ding van Kid Kid, Ride on Time, featuring Young Dolph. Ja, man. Let's go en eh, tot eh, volgende week. Peace. watching Munch style. Uh. When I go to school, I call that shit a touchdown. Money counter going burr. My diamond shining going burr. Get the fuck up out my lane, bitch. Burr, burr. Smoking and drinking, I swear everything's a blur. You be kicking it, I kick a bitch out to the curb. Don't spend no drink on this shit chinchilla fur. When you learn, play with fire, you get burned. Fire this beat burns. Put this bitch in the urn. Why you act so concerned? Only God could jump me, call the germ, bitch. I be walking at the second line. They told me turn up and I rolled the nine. And I swear that check came right on time. I, I was falling off, that check came right on time. I used to be fucked up, but now a nigga ballin'. Screaming free C murder out that Lambo in New Orleans. I got 50 cash on me and I got 30 in this 40. They say that young nigga retarded. His diamonds look like water. Yeah, crystal clear. I tell a bitch to disappear. Presidential rolling.